en een voorspoedige start. Dit is door Megens met het NOS-journaal. De vrouw uit Kampen, die terecht staat voor de dood van Ton Kuif... is veroordeeld tot een maximale straf van 20 jaar cel wegens doodslag. Het Openbaar Ministerie had 20 jaar een tbs tegen haar geëist. Zakenman Kuif werd in 2014 gevonden in een uitgebrand vakantiehuisje in Ermelo... en zou door de vrouw naar het huisje zijn gelokt voor een seksdate... en met een hakbijl zijn vermoord. Volgens de rechter was het geen moord, maar doodslag. Drie medeverdachten zijn veroordeeld tot één, anderhalf en 2 jaar cel. China zegt dat het zeer bezorgd is over uitspraken van aankomend president Trump over Taiwan. Trump heeft al een paar keer gesproken met de leiders van Taiwan en zegt dat hij dat wil blijven doen, ook als China dat niet wil. Volgens Peking kan die houding grote schade toebrengen aan de diplomatieke betrekkingen tussen China en Amerika. Nederland krijgt er geen derde drie-sterren restaurant bij. In de nieuwe Michelin-gids blijven de Libreien in Zwolle en de Leest in Vaassen de enige Nederlandse restaurants met drie sterren. Een aantal restaurants kreeg dit jaar voor het eerst een ster. Het gaat om de restaurants Bolenius, Rijks en Mos in Amsterdam, Cucina del Mondo in Heerlen en Nobel in Den Bosch. Restaurant Tribeca in Hezen kreeg in één keer twee sterren drie maanden nadat het zijn deuren had geopend. In de knock-outfase van de Europa League neemt Ajax het op tegen Legia Warschau. De Amsterdammers beginnen met een uitwedstrijd tegen de Poolse afvaller uit de Champions League. Vorig seizoen won Ajax in de Europa League twee keer van de club uit Polen. AZ heeft Olympique Lyon gelood. De Alkmaarders spelen eerst een thuiswedstrijd tegen de huidige nummer 4 van Frankrijk. De eerste wedstrijden zijn 16 februari, de returns een week later. Het weer bewolkt, straks mogelijk wat regen, wordt 7 tot 9 graden. Morgen eerst droog, later ook weer wat regen, opnieuw 8 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de A7 Zaandam richting Horen. Bij Avenhoorn 3 kilometer, vertraging nog zo'n 10 minuten.